Freddy van met het NOS-journaal. De Taliban hebben geen Afghanen gedagvaard die als tolk voor Nederland hebben gewerkt. schrijft althans Ahmadullah Wazik, een hooggeplaatst lid van de Taliban-regering op Twitter. De NOS meldde gisteren dat tolken in Afghanistan die voor Nederland hebben gewerkt... brieven hebben gekregen van de Taliban waarin ze opdracht krijgen om voor de rechter te verschijnen... en dat de Taliban dreigen dat ook hun familie kan worden vervolgd als een tolk zelf niet komt opdagen. Volgens Wazik is het propaganda en verzinnen mensen zulke verhalen om het land uit te komen en asiel te regelen. Maar bronnen stellen tegenover de NOS dat de brieven door verschillende Nederlandse ministeries als echt worden beschouwd. Studentenvereniging Vindicat zegt zeer geschrokken te zijn van de onrust die vrijdagavond laat ontstond na een studentenfeest in de stad Groningen. Het spreekt vanzelf dat Vindicat iedere vorm van vernieling en geweldpleging ten zeerste afkeurt. Staat in een verklaring op de website. Een groep studenten zorgde gisteravond voor overlast en vernielde de bussen die ze na afloop naar de binnenstad zouden brengen. Vindicat zegt dat contact is opgenomen met de gemeente, de busmaatschappij en de politie... om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Voorzitter Laporta van voetbalclub Barcelona heeft gezegd dat Ronald Koeman de coach van Barcelona blijft. Dat is opmerkelijk omdat Spaanse media al een week het aanstaande ontslag van Koeman aankondigen. De voorzitter zei, hij heeft een contract en we hopen dat hij ons weer op het winnende pad kan krijgen... door te spelen zoals we willen. Ik weet dat hij alles zal geven. En dat is ook opmerkelijk omdat Laporta Koeman al een paar keer heeft bekritiseerd... en hij er ook al een aantal keren op heeft gezinspeeld dat hij zou vertrekken. Het weer. Op steeds meer plaatsen regen. Vannacht gaat de temperatuur tijdelijk wat omhoog, naar een graad of 17, 18. Zondag overdag wordt het een graad of 16. Eerst regent het nog een tijdje. Later zijn er meer droge perioden.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 So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt song together And we'll sing your song together We never miss the flowers Until the sun's down We never count the hours Until they're running out You're on the other side of the storm Now you should be so proud Better days are coming Better days are coming for you when the night feels like forever. I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together.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 Never ending forever, baby. 긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby FM, Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister, agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die boete. de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat te geef. Kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd de feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plankt die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokelspannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijdt daar wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon gepakt ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. kusje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn kon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt.